Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Minister De Jager actief over het nieuws dat voldoende banken en investeerders bereid zijn een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Het lijkt erop dat een onordelijk faillissement is afgewend, al dus de minister. Kwijtschelding is voorwaarde voor het verstrekken van een nieuwe Europees hulppakket aan Athene. De beurzen reageerden vlak, die waren gisteren al positief toen het nieuws over een akkoord eraan zat te komen. In Utrecht staat een spoorviaduct op instorten. De politie heeft de Bleekstraat in de binnenstad van Utrecht daarom afgesloten. Volgens de politie is er iets misgegaan bij werkzaamheden van ProRail. Er wordt gebouwd aan een nieuw treinstation Vaartse Rijn. De politie in Groningen waarschuwt jonge vrouwen voor een straatrover. In een week tijd zijn negen vrouwen beroofd van hun tas op het moment dat ze hun huis binnen wilden gaan. Volgens de politie worden de vrouwen steeds vanuit de binnenstad gevolgd naar hun huis. In twee gevallen zijn de vrouwen ernstig gewond geraakt toen ze zich verzetten. Kandidaatpartijleider Samsom van de PvdA heeft zijn excuses aangeboden aan burgemeester Wolfsen van Utrecht. Samsom zei gisteren in een debat met PvdA-leden dat hij het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol vindt. Hij geeft nu op Twitter aan dat hij de manier waarop hij zijn twijfels naar buiten heeft gebracht niet netjes vindt. Burgemeester Wolfsen ligt al langere tijd onder vuur. De tarieven van parkeergarages zijn in drie jaar tijd met gemiddeld bijna 20% gestegen. Dat blijkt uit de nationale parkeertest van Detailhandel Nederland. Voor de test zijn 75 garages in 24 steden bezocht. De grootste stijging van 50% was in de garage Torenlaan in Assen. Koffieshophouders willen in een kort geding de wietpas tegenhouden. Volgens hun advocaten is het in strijd met de wet dat er alleen nog softdrugs verkocht mogen worden aan klanten met een clubpas. De clubpas wordt Zeeland, in Zeeland, Brabant en Limburg op 1 mei ingevoerd om drugstoeristen te weren. Dan nog het weer vanmiddag bewolkt en 11 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A44 staan ze tussen knooppunt Veen en Wassenaar. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. And I will not be commanded. And I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help soul I will not be commanded I will not be controlled And I will not let my future go on Without the help of my soul blinded.